Jobboot met het NOS Journaal. Het belastingstelsel moet eenvoudig dus nodig om de Belastingdienst weer goed te laten functioneren. Wiebes voorganger Wekers moest vertrekken na onder meer de toeslagenfraude door Bulgaren. Wiebes liet een uitgebreide analyse maken. Volgens hem werkt de Belastingdienst beter als de dienst niet meer bedolven wordt onder ondoenlijke taken. Vakbond Avacabo vindt het terecht dat de staatssecretaris maatregelen neemt, maar wil dat de Belastingdienst snel meer personeel krijgt om onder meer de fraude aan te pakken. In de Rotterdamse haven is vorige week een grote partij heroïne onderschept. Het ging om 764 kilo, verstopt in een container met rozijnen uit Iran. De politie heeft twee mannen aangehouden die bij een loods bezig waren om de drugs uit te laden. Bij het duo uit Leerdam en Hagestein zijn huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn telefoons, de administratie, computers en twee stroomstootwapens in beslag genomen. De heroïne was verstopt in honderden pakjes en had een straatwaarde van 17 miljoen euro. Transportbedrijven zijn voor 1,2 miljoen euro beboet omdat chauffeurs geen werkvergunning hadden. Het zijn 16 bedrijven met chauffeurs uit onder meer Hongarije, Bulgarije en Roemenië. Er werd vooral gecontroleerd bij bedrijven waar de kans groot was op schijnconstructies. Daarbij zijn chauffeurs in dienst van een buitenlandse onderneming, terwijl ze in werkelijkheid voor een Nederlands bedrijf werken. Zo wordt de strengere Nederlandse wet en regelgeving omzeild. Minister Asje is bezig met een wet die de aanpak van schijnconstructies makkelijker moet maken. Tweederde van de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken heeft niet altijd genoeg of gezond eten. Uit onderzoek door de Vrije Universiteit in Amsterdam blijkt dat de inhoud van de voedselpakketten vaak onvoldoende gezond en gevarieerd is. De onderzoekster verwijt de levensmiddelensector dat veel eten wordt weggegooid, terwijl de voedselbanken het goed kunnen gebruiken. Het weer zonnig en warm. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. Morgen opnieuw flink zonnig en dan kan het 28 graden worden. Later op de dag volgt dan vanuit het zuidwesten bewolking met kans op een onweersbui. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files van 4 kilometer en langer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 7 kilometer. Van de Benelux-tunnel in de A4 was enige tijd richting Hoogvliet een tunnelbuis dicht na een ongeluk. Maar één van de twee buizen naar het zuiden is weer open. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de afrit Haarlem-Zuid 4 kilometer. De A10 West richting het noorden voor het Koenplein 4. A13 Den Haag-Rotterdam langzaam rijden tussen Delft-Noord en het Kleinpolderplein. A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug 7. A20 Rotterdam-Gouda bij Rotterdam Centrum 4 en bij Moordrecht nog eens 4. Op de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij Spijkenisse 5 kilometer.